voor spoedige start. Gert Kluk met het NOS Journaal. In de stad Homs zijn tienduizenden inwoners de straat op gegaan om de waarnemers van de Arabische Liga te ontvangen en te vragen om internationale bescherming. Het lijkt erop dat ze willen optrekken naar het centrum van de stad. Volgens de oppositie zet het leger traangas in om ze tegen te houden. Ook zou er geschoten worden. Homs heeft zich de laatste week ontwikkeld tot het centrum van verzet tegen het regime van Assad. Volgens de oppositie vielen er gisteren bij gevechten nog 31 doden. De jaarlijkse stripschapprijs gaat naar Erik Heuvel. De jury roemt hem om zijn hele oeuvre dat er al bestaat uit historische strips over de Tweede Wereldoorlog, zoals de ontdekking en de zoektocht. De strips verschenen in onder meer de EPO en het AD. Erik Heuvel krijgt de stripschapprijs in maart tijdens de stripdagen in Gorkum. In zijn woonplaats Hilversum is oud-radio- en tv-presentator Joop Koopman overleden. Hij werkte 26 jaar voor de VARA en was als chef amusement onder meer verantwoordelijk voor programma's als Massa en 1 van 8. Bij het grote publiek werd hij bekend als presentator van de quiz 2 voor 12. Na zijn omroepcarrière werkte Koopman in de theaterwereld als impresario en als artistiek adviseur van Joep van het Hek. Joop Koopman is 81 jaar geworden. Oud-profvoetballer Edu Nandlal doet na overleg met zijn advocaat toch geen aangifte tegen twee agenten in Utrecht wegens mishandeling. Wel dient hij een klacht in. Gisteren zei de gehandicapte Nandlal dat hij op kerstavond door agenten uit zijn busje is getrokken en is geschopt en geslagen. Hij bracht de nacht in de cel door. De politie zou hem hebben beschuldigd van een inbraak. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak. De Rotterdamse kraamhouder Richard Visser is volgens het AD weer de beste oliebollenbakker van het land. Het panel van de jaarlijkse AD-test beoordeelde zijn oliebollen als uitmuntend. Visser was al zeven keer eerder de beste, vorig jaar werd hij zestiende. Het weer vanmiddag bewolkt en plaatselijk een spat motregen. Vanavond vanuit het zuiden opklaringen. Morgen eerst droog met hier en daar wat zon. In de loop van de ochtend vanuit het westen bewolking. Smiddags af en toe wat regen. Het wordt 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar er wordt wel op snelheid gecontroleerd op de A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal.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 I'm not in it to win it. I'm in it for you. fijne dagen.